10 uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. De briefschrijver die waarschuwde voor een aanslag in Den Dolder heeft zich gemeld bij de politie. De man bracht brieven rond bij de psychiatrische kliniek. Daarin stond dat een patiënt een aanslag aan het voorbereiden was. Het leek alsof de brief geschreven was door medewerkers van de kliniek. Agenten hebben uitvoerig met de briefschrijver gesproken... en geconcludeerd dat er geen onderzoek ingesteld hoeft te worden. Verder wil de politie niets kwijt over de man. Bij Paleis Noordeinde hebben mensen bloemen gelegd voor prinses Christina. Zij overleed gisteren op 72-jarige leeftijd aan de gevolgen van botkanker. De stallen en de tuin bij het paleis waren vanwege het overlijden vandaag gesloten. En toch waren er toeristen en bezoekers naar Den Haag gekomen. De koninklijke familie neemt afscheid van prinses Christina in de koepel van Vagel in de paleistuin. Die tuin blijft daarom tot vrijdag dicht. Donderdag wordt de prinses in besloten kring gecremeerd. Chemiecomplex Gemmelot heeft excuses aangeboden voor de giftige rook die twee weken geleden ontsnapte van het terrein. In een verklaring schrijft Gemmelot dat het er alles aan gaat doen om een dergelijk incident in de toekomst te voorkomen. De rook, die stikstofoxide bevatte, was afkomstig van een van de salpeterzuurfabrieken bij Geleen. Volgens Gemmelot was het ongeluk een gevolg van een combinatie van menselijke en technische oorzaken. Meer details over het ongeluk gaf het chemiebedrijf niet. Ajax heeft vanavond met 4-1 gewonnen bij VVV Venlo. Vooral na de rust werd er gescoord. Met een penalty van Tadic en doelpunten van Ziyech, Huntelaar en Neres... passeerde Ajax simpel VVV. ADO Den Haag verloor in eigen huis met 2-1 van Sparta. En de wedstrijd Emme-Herenveen is nog bezig. Het weer dan nog. Vanavond valt vooral in het noordoosten een bui. De temperatuur ligt rond de 20 graden. Vannacht gaat het opnieuw langere tijd regenen. Morgenochtend trekt de regen langzaam weg. In de middag komt de zon er soms bij.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 Who the love controller? I call you every day for my Range Rover to the break and all. Let's get it on, me and you, baby. We can shine on. You are the answer to. sorry. broadcasting worldwide. Do you hear any of these songs? Um, it's intense. Thank you will be more than just friends. You know I want you, boy, don't you feel it too? You know I need the love that's deep inside of you. Deep inside of you. Deep inside of you.